Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft opvang voor asielzoekers in Woerden bezocht. Gisteravond werd die opvangplek aangevallen door een groep gemaskerde mannen. Rutte wilde na zijn bezoek niet zeggen, maar eerder vandaag liet hij al weten... dat hij de gebeurtenissen in Woerden ontoelaatbaar vindt... en dat de daders hard moeten worden aangepakt. De Utrechtse burgemeester Van Zaan heeft besloten extra beveiligingsmaatregelen te nemen bij de noodopvang voor asielzoekers in zijn gemeente. Volgens een woordvoerder wordt de beveiliging geïntensiveerd, maar op welke manier dat gebeurt wordt niet bekendgemaakt. De KLM wil meer informatie over de veiligheid van het luchtruim. De maatschappij weet meer dan een jaar na de ramp met het MH17-toestel... nog altijd niet waarom een aantal luchtvaartmaatschappijen destijds niet boven Oekraïne vloog. Ook andere vliegmaatschappijen en overige organisaties in de luchtvaart tassen erover in het duister. Komende dinsdag brengt de Onderzoeksraad voor Veiligheid vier rapporten naar buiten over de MH17-ramp... waaronder eentje over de gekozen vliegroute. Minister Ascher moet stukloon verbieden. Dat adviseert de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt dat, de pakketbezorgers, dat pakketbezorgers worden onderbetaald... omdat hun salaris niet per uur, maar per pakketje wordt berekend. Dat meldt het onderzoeksprogramma Argos, dat het adviesrapport heeft ingezien. Volgens berekeningen van de inspectie zit het grootste deel van de bezorgers onder het minimumloon. Minister Ascher noemt dat een schande en gaat onderzoeken of het stukloon aan banden kan worden gelegd. Bij een onderzoek naar corruptie onder ambtenaren is de Chinese overheid 111 miljard aan verduisterd geld op het spoor gekomen. Miljarden zijn door oud-overheidsmedewerkers via buitenlandse bedrijven en banken het land uitgesmokkeld. Veel van de corrupte ambtenaren zijn voortvluchtig. De Chinese overheid is in april begonnen met een grootschalig onderzoek naar corruptie. Dat onderzoek omvat tot nu toe ruim 90 zaken. Het weer, het is zonnig en een graad op 14. Vannacht wordt het koud met minima tussen de 1 en de 4 graden. Morgen overal volop zon, maar wel kouder dan vandaag, 10 tot 12 graden.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 This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do.